4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De gymzaal van een oud schoolgebouw. Niemand raakte gewond, wel moesten zo'n 30 huizen worden ontruimd vanwege de enorme rookontwikkeling. De bewoners zijn opgevangen op het politiebureau. Tien huizen zijn nog niet vrijgegeven. Voor de bewoners wordt onderdak geregeld. De brandweer heeft nog geen idee hoe de brand in Zwolle is ontstaan. Kritiek op de Verenigde Naties vanwege het aanstellen van een Saoediër als hoofd van de VN-Mensenrechtenraad. Die selecteert mensen om toezicht te houden op mensenrechten. UN Watch, een onafhankelijke organisatie die de VN monitort, noemt het absurd dat iemand is aangesteld uit een land dat meer mensen heeft onthoofd dan IS dit jaar. Ze zeggen dat Saoedi-Arabië misschien wel de slechtste reputatie heeft als het gaat om godsdienstvrijheid en vrouwenrechten. Ze roepen ook op om de aanstelling terug te draaien. De Saoedier kreeg de functie al in juni, maar het nieuws is nu pas naar buiten gekomen. Voor de Colombiaanse kust is een Nederlandse vrouw van 54 op een zeiljacht overvallen en vermoord door piraten, schrijven Colombiaanse media. Zes gemaskerde mannen zouden de vrouw hebben aangevallen terwijl haar man in de badkamer was. Ze zouden er met omgerekend 60 euro vandoor zijn gegaan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een vrouw is omgekomen, maar kan nog niet zeggen dat ze vermoord is. En een door Nelson Mandela gesigneerde menukaart van het restaurant van de Tweede Kamer heeft bij een online veiling zo'n 3000 euro opgeleverd. De koper is iemand uit Zwitserland. Mandela bezocht de Tweede Kamer in 1994, vlak voor hij werd gekozen als eerste zwarte president van Zuid-Afrika. In Den Haag at Mandela onder meer gebakken tongfilet met aardappels en venkel. Het weer, het koelt af tot zo'n 10 graden. Lokaal is er kans op mist. Overdag in het westen en noorden een enkele bui. In het zuiden en het oosten periode met zon.